12 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. De luchthaven van Hongkong heeft voor de tweede dag op rij alle vluchten geannuleerd. Honderden demonstranten bezetten de terminals van het vliegveld en blokkeren de vertrekhallen. De betogers zijn boos over het gewelddadige optreden van de politie tijdens de protesten die al tien weken duren. Ze protesteren tegen toenemende invloed van China en eisen democratische hervormingen. Ze willen dat de leider van Hongkong, Carrie Lam, opstapt. De luchthaven van Hongkong is een van de belangrijkste en grootste ter wereld. In de Rotterdamse haven zijn afgelopen weekend twee containers met honderden kilo's cocaïne onderschept. Vrijdag werd 500 kilo cocaïne aangetroffen in een container waar vruchtensap in werd gevoerd. Twee dagen later vond de politie nog eens 750 kilo in een container met fruit. De drugs hebben een geschatte straatwaarde van tussen de 25 en 40 miljoen euro. De politie denkt dat er geen verband is tussen de twee ladingen. Bij een inval bij een bedrijf in Rozenburg zijn vijf mensen opgepakt... in verband met de vondst in de haven van Rotterdam. Milieudefensie waarschuwt voor de negatieve gevolgen van lachgas voor het milieu. Volgens de organisatie staat een ballon lachgas gelijk aan 15 kilometer autorijden. Het gas dat vooral door jongen wordt gebruikt om een snelle kick te krijgen... is volgens Milieudefensie 250 keer schadelijker voor het klimaat dan CO2. De organisatie denkt dat veel mensen niet weten dat het gas schadelijk is voor het milieu... en komt daarom nu met deze waarschuwing. De man die in Sydney willekeurige voorbijgangers aanviel met een mes... heeft psychiatrische problemen, dat melden Australische media. Bij de aanval raakte één vrouw gewond aan haar rug. Daarvoor doodde hij een vrouw in een huis. De politie behandelt de zaak niet als terrorisme. De man van 21 werd door omstanders overmeesterd. Het weer vanmiddag in het hele land buien. Daarbij is kans op onweer en lokaal veel regen. Het wordt een graad of 20. Morgen opnieuw wisselvallig met buien, maar ook schijnt de zon regelmatig.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 Ik keek nog even om Halverwege het station zag mijn dochtertje, ze vloog achter me aan. Ze snikte, papi loopt toch niet zo snel. brak mijn hart dat ik moest vertellen Dat haar papi rende na de laatste trein Maar ze kon niet weten dat ik ook voorgoed zou gaan Een eindje verder rende zij weer achter mij Ze snikte, papi loopt toch niet zo snel nam ik haar op mijn arm en ging naar huis terug.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 When we thought that we couldn't get higher, things started looking down. I look at you and you look at me like nothing but strangers now. Two kids with their hearts on fire, don't let it burn us out. Think about what you believe in now.